Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de lokale verkiezingen in Turkije heeft de partij van president Erdogan opnieuw een nederlaag geleden in Istanbul. De huidige burgemeester en oppositiepoliticus Imamoglu ligt ruim voor op de kandidaat van Erdogans AK-partij. Hij heeft de overwinning inmiddels opgeëist. Ook in andere grote steden lijkt de oppositie te winnen. In heel Turkije gingen vandaag miljoenen inwoners naar de stembus voor lokale verkiezingen. Er wordt vooral gekeken naar de verkiezingsstrijd in Istanbul, de grootste stad van Turkije. Erdogan zei eerder dat wie Istanbul wint, Turkije wint. De vier medewerkers die gisterochtend werden gegijzeld in een café in Ede... kenden de gijzelnemer niet. Dat staat in een verklaring die namens het personeel van café Petticoat is verspreid. De medewerkers geven daarin ook aan niet te weten wat het motief van de 28-jarige man is... Verder staat in de verklaring dat de gijzelnemer het café pas na sluitingstijd binnenkwam. De eigenaar van de kroeg zei eerder al dat hij de man s'nachts op het terras had zien staan en hem niet te kennen. In Israël demonstreren tienduizenden mensen voor het parlementsgebouw in Jeruzalem. Het is het grootste protest tegen de regering sinds het begin van de oorlog in oktober. De demonstranten eisen een staakt het vuren en het vrijlaten van ontvoerde Israëli's in Gaza... Ook willen ze dat er nieuwe verkiezingen komen en dat premier Netanyahu opstapt. Voormalig kickbokser Rob Kaman is overleden. De Amsterdammer was negenvoudig wereldkampioen kickboksen en taaiboksen. Kaman was in Nederland pionier in de sport... en haalde zijn grote successen in de jaren 80 en 90. Op Instagram heeft kickbokser Rico Verhoeven gereageerd op de dood van Kaman. Hij noemt hem de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl... Rob Kaman was 63 jaar. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgenochtend is het op veel plaatsen bewolkt en valt er wat regen.